Om twee uur vanmiddag had van de ruim 62 miljoen kiesgerechtigden... nog maar 36 zijn stem uitgebracht... Vier jaar geleden lag dat percentage boven de 41. Toen was het uiteindelijke opkomstpercentage nog geen 78 en dat was toen een laagte record. Over een paar minuten komen de eerste exit polls en kort daarna komt de eerste prognose op basis van een klein percentage van de uitgebrachte stemmen. De grote vraag is of de CDU van bondskanselier Merkel kan gaan regeren met de liberale FDP, zoals beide partijen graag willen. Nu regeert Merkel met de sociaal-democratische SDP. De berging van de derde en laatste locomotief van het treinongeluk bij Barendrecht verloopt langzamer dan gedacht. Eerst moeten de twee andere locomotieven worden afgevoerd. Dat kan volgens de politie nog uren duren omdat er weinig bewegingsruimte is. De 76-jarige Frans-Poolse filmregisseur Roman Polanski is gisteren in Zwitserland gearresteerd vanwege een zedenzaak in de Verenigde Staten in 1977. De Zwitserse justitie zegt dat hij wordt vastgehouden tot duidelijk is of hij kan worden uitgeleverd aan Amerika. In 1977 zou Polanski in Amerika een meisje van 13 hebben misbruikt. De Australische wielrenner Cadel Evans is wereldkampioen op de weg geworden. In Mindrisio in Zwitserland vluchtte hij een paar kilometer voor het eind uit een kopgroepje van drie en kwam hij alleen over de finish. Beste Nederlander was Johnny Hogerland. Hij werd 14e. In de eredivisie voetbal heeft Ajax thuis met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. Ook Feyenoord won. De Rotterdammers versloegen in Breda NAC met 2-0. Heerenveen won uit tegen Sparta ook met 2-0 en Groningen won thuis met 1-0 van Vitesse. De wedstrijd NEC Heracles is nog aan de gang. In de eerste divisie heeft Go Ahead uit Deventer de eerste periodetitel veroverd... na een 3-0 overwinning op Veendam. Het weer. Morgen bewolkt en vooral smiddags en s avonds regen of motregen.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 En iedereen die in de 60 jaren naar de radio luisterde, luisterde naar Radio Veronica, piratenzender toen de tijd. En Joost Den Darius alias van Willem van Koten, dat, dat, die had een avondprogramma en die begon met deze, deze song. Die is van... Eh, Asia Minor. Het heet Kokomo. En eh, dat programma heette eh, Joost Mag Het Weten. Okay. Later ging hij weg bij Veronica en toen had hij een programma bij de normale zenders, de, reguliere zenders Hilversum 3. En daar heette het programma Joost mag niet eten. Oh, oké. Goed. Peter, Paul en Mary. Blowing in... Wacht even, niet meteen naar op gaan Blowing in de wind. Mary Travers, een van de bandleden van deze eigenlijk eerste Amerikaanse ehm, protestgroep, protestsongs uh, eh, maakte zij. Die eh, is vorige week overleden. En eh, het trio dat ehm, is eigenlijk, heeft aan de wieg gestaan van Bob Dylan. Want een nummer van hem, Blowing in the Wind, hebben zij in 1963 tijdens de grote mensenrechtenmars naar Washington gezongen. Is bekend geworden en daardoor is Bob Dylan een van de grote van de folk songs geworden hebben het voor u opgezocht en het origineel is hier van Peter Paul en Mary, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before they call him a man? must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man? pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up? before he can see the sky. How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? a cold finger of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart. of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart. van de film eh, Goldfinger uit 1964. De James Bond film. En daar werd James Bond gespeeld door Roger Moore. De enige echte, denk ik. Maar daar ben ik weer een oude lul voor natuurlijk. <laughs> ik, ik durf het niet te zeggen. In ieder geval was het uh, Shirley Bessie natuurlijk. Die dit eh, op haar geweten heeft. En dit plaatje heeft nog aardig eh, gescoord. Ook in Nederland in ieder geval. vijfde van de top 40 geworden. En in, Amerika, of in, in de UK slechts 21ste. Terwijl toch een, volgens mij een, een Engelse film is. En dat soort toestanden allemaal. Ja, oké. nou ja. Wat niet is, is niet natuurlijk. Crosby, Stills, Nash Jong. Een viertal dat eh, eh, in de jaren, met name eind jaren 60, nogal het een en ander op hun geweten heeft. Onder andere hebben zij een van de beste classic country rock albums ooit gemaakt. Déjà Vu heette dat. En daar komt een nummer vandaan en het heet Almost Cut My Hair. Het is geschreven door Crosby, Bing, of Bing Crosby. <laughs> Crosby, die heeft het geschreven en eh, we gaan er naar luisteren. happened just the other day. It's getting kinda long. I could have said it was not my way. my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a police Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, haha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away. Ah! You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed, and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. They're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Ha! Well, you just wait. They'll find you yet. And when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And... They're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, Who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away. vind dat nou echt een nette een Schots nummer dit. Maar ik denk ik nou. dat het niet is. Nee, dat is het zeker niet. daar maar nee. dat, dat, belletjes in die... Nee, eh, nee. Het gaat over uh, geesteszieke mensen. Het is eh, een nummer geschreven en gezongen door Jerry Samuels, een Amerikaan. Maar die is hier in Europa beter bekend geworden als Napoleon XIV. hij heeft ook ontzettend met deze hit gescoord. is dus One Day Hit Wonder ook. Hij heeft nummer 1 gestaan in Nederland, heeft nummer 1 gestaan in Engeland, heeft nummer nummer 3 gestaan in de Billboard Hot 100. Mhm. Maar toen men dus eigenlijk uh, er tegen ging protesteren, bepaalde groepen. Omdat ze, het, ze dachten dat eh, de geesteszieke mens daar in de maling werd genomen. Toen werd het ook zo weer verdwenen uit diezelfde kaartenlijsten. En ja, het, en One Hit Wonder ook weer. Oké. Oké, Jonathan King, nog zo eentje. Everyone's Gone to the Moon. Jonathan King is een Engelsman. Een, een, een, ja, een zanger, tekstschrijver. Hij heeft wat eh, tv-shows gehad. Hij is impresario en eh, producer. Maar hij eh, was... Hij kon niet met zijn handen van de jonge jongens afblijven. En verdween toen achter de balies. Helemaal goed. Zo hoort het ook. En toch heeft hij een mooi nummer achtergelaten. Everyone's Guns Bloom uit 1965. alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. eyes full of sorrow never wet. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. long time ago life has begun. Everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon.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 Deze eh, Rich, Richard Harris. Want eh, hij hij heeft al een paar albums uitgebracht. Hij heeft één hit gehad. Dat is deze dan, MacArthur Park. Maar hij heeft maar liefst in 78 films, filmseries, documentaires, noem maar op gespeeld. En ook een hele grote, waaronder andere uh, The Guns of Navarone, de corona van Navarone in 1961. Mutiny on the Bounty, oftewel de muiterij op de Bounty in 1962. Hij heeft in 67 eh, in Camelot gespeeld, onder andere. En eh, recentelijk heeft hij meegespeeld in Harry Potter en de Steen der Wijze. Harry Potter in de Geheime Kamer. En daar was hij eh, schoolhoofd Albus Percamentus. Oké. Zo. Eh, hij heeft dus echt eh, het een en ander op zijn naam staan. Hij is helaas in 2002, nog voordat die laatste film uitkwam, die Harry Potter en de Geheime Kamer, mhm. waar hij meegespeeld heeft, is hij overleden. Het was een Ier. Hij is geboren in Limerick op 1 oktober 1930 en hij is in Londen op 25 oktober 2002 overleden. Helaas. Thunderclap Newman. Uh, ook zo'n One Hit Wonder. En hun single, Something in the Air, in 1969 werd eh, in de eh, UK nummer 1. En in Nederland heeft het lange tijd ook in de top 40 gestaan. En als hoogste plaats heeft het nummer 3 gehad. En dan hebben we natuurlijk Something in the Air. to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Bus down ahead, Mr. Blackburn. Bus down ahead. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine. yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Ja, dit is toch wel een bekende, hè? Natuurlijk. Ja, lekker lekker mee te zingen. Het is overigens een nummer waar eh, eigenlijk... Uh, heel veel over te doen is geweest, de Yellow Submarine. Het uh, staat te boek als een Lennon-McCartney-compositie, maar Paul McCartney die claimt echter dat hij het niet grotendeels zelf geschreven heeft. Het was ook zijn idee. Hij eh, ging ergens bij vrienden slapen en, eh, en toen dacht hij aan een oud kinderliedje. En dat zou best wel eens een leuk idee kunnen zijn. En hij zag iets met geel, met kleuren en beelden. En toen is hij gaan schrijven. En hij had eh, Ringo Starr in gedachten om het te laten zingen. Het is ook de enige single waar, die, uh, waar Ringo Starr de leads vocals doet. Mhm. En eh, de rest van de groep, eh, de backing vocals. Dat was heel bijzonder. Het heeft twee A-kanten, het singeltje. De andere kant is Eleanor Rigby. Het is een groot hit geweest. Nummer 1 in, eh, in Groot-Brittannië, in Duitsland, in Nederland, nog veel meer andere landen. Maar... Ehm, Ringo Starr heeft er nog wat woordjes voor geschreven. En ook de volkszanger Donovan, die claimt dat hij de zin Sky of Blue en Sea of Green in eh, dit nummer, in The Yellow Submarine, geschreven heeft. Kortom, er is van alles nog wat te doen. Dus er hebben nog heel veel bekende mensen meegespeeld, meegewerkt. Brian Jones van de Rolling Stones toen de tijd. Marion Faithful, Patty Boyd en George Martin. Die werkt allemaal met de productie alleen van dit nummer mee. Zo, dat is dus ja, dat is toch wel behoorlijk. Mhm. Inderdaad. Heb je wel eens van ILO gehoord? Nee in Florida. ILO staat voor Electric Light Orchestra. En het is een, eh, een Engelse eh, rockgroep uit Birmingham. Die ontstaan is uit uh, The Move. The Move was een, een, een ook een rockband. Uh, toen Roy Wood, Jeff Lynne en Bev Bevan, de drummer van The Move, weggingen. hebben zij ILO opgericht. En dat heeft een x-aantal jaar bestaan. Heeft grote hits gehad. En wij draaien Overture 10538. Johnny Fred heet hij. En hij had eh, een band en die noemde zich eh, His Playboy Band. Oké muziek uit 1968. En eh, het was een parodie op een eh, Beatles nummer. Eh, Lucy in the Sky with Diamonds. En deze ook weer One Hit Wonder van Johnny Fred en his Playboy Band. En het was zo'n sterk nummer dat het verdrong een ander Beatles nummer van de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En dat was het nummer Hello Goodbye. En het heeft twee weken op nummer 1 gestaan. En nou, daar moet je toch in Amerika behoorlijk je best voor doen om dat voor elkaar te krijgen. En het is hem dan ook gelukt. We gaan door met Steely Dan, een Amerikaanse uh, ja, jazz-popgroep rond eh, de muzikanten Walter Becker en Donald Fagan. Eh, hebben heel veel mooie teksten geschreven die niet altijd gewaardeerd werden. Toch is dat erg lekkere muziek geweest. Ehm, we hebben het over Reeling in the Years uit 1972. funny papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bear cat stew. Well, this cat's name is uh, Alley Ooh. got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of how like great big lions and grizzly bears. the toughest man there is alive. Wearing clothes from a wildcat's hide.